en ik voel wat ik zie. Alles is anders, maar de vraag is bij wie. heb je zo vaak gezegd, niet dat je vecht tegen alles van toen. Laten we het anders doen is niet te laat, wacht voor je gaat. Je moet weten, ik zoek naar je hart, zolang ik nog leef. Wel is al je tijd aan een ander besteed. Ik zoek naar je ziel, ga voor jou door het vuur. Ik verander voor jou ik zo van je hou. Dat ik zo van je hou. Je hebt heel vaak gedacht dat je houdt als je laat. komt een moment dat je weet wat je voelt en ook echt weet wie je nu eigenlijk bent. En dat je nooit meer vergeet dat je mij hebt gekend. Want je moet weten voor jou, omdat ik zo van je hou. En ik zoek naar een taal om te zingen voor jou, zodat je begrijpt dat ik nog van je hou. Je hoeft echt nergens heen, want je bent niet alleen. Ik verander voor jou, omdat ik zo van je hou. en ik verander mezelf.